Jobboot met het NOS-journaal. Eurogroepvoorzitter Dijsselbloem sluit niet uit dat de onderhandelingen met de Grieken worden hervat. Hij zei dat de deur voor de Grieken nog altijd open staat. Dijsselbloem sprak na informeel beraad van de Eurolanden zonder Griekenland. Vanmiddag mislukten de gesprekken na vijf maanden onderhandelen over een hervormingspakket. De Griekse regering wil de maatregelen die de kredietverleners eisen eerst voorleggen aan de bevolking. Maar de Eurogroep vindt dat er geen tijd meer te verliezen is. Dijsselbloem zei vanavond dat de eurolanden vastbesloten zijn om de stabiliteit van de euro te waarborgen. Wat dat betreft staat de Europese Monetaire Unie er veel beter voor dan voor de crisis van de laatste jaren, zei hij. Morgen is er spoedoverleg bij de Europese Centrale Bank, die de Griekse banken met noodsteun overeind houden. De man die dinsdag tijdens een begeleid verlof was gevlucht, zit weer achter de tralies. De 20-jarige Anwar A. zat vast in een jeugdinrichting voor het doden van een 34-jarige Hagenaar in 2012. Hij werd veroordeeld tot 20 maanden jeugddetentie en plaatsing in een jeugdinrichting. Het proefverlof is onderdeel van zijn behandeling. In Taiwan zijn meer dan 200 mensen gewond geraakt door een brand tijdens een festival in een amusementspark. Ruim 80 bezoekers liepen ernstige brandwonden op toen vanaf het podium gekleurd poeder de lucht in werd gespoten. Waarschijnlijk raakte het poeder de hete lampen, vatte het vlam en ontstond er een stofexplosie. De gewonden hebben vooral brandwonden. Reddingswerkers waren urenlang bezig om gewonden weg te dragen. Het amusementspark in de stad Nieuw-Taipei is gesloten. In Kuwaitstad hebben duizenden mensen de begrafenis bijgewoond van de 27 slachtoffers van de aanslag van gisteren op een Sjiïtische moskee. Veel aanwezigen wapperden met de nationale vlag van Kuwait. Anderen hadden zwarte vlaggen bij zich als teken van rouw. Bij de aanslag na het vrijdagmiddaggebed kwamen 27 mensen om het leven. De aanslag is opgeëist door islamitische staat. Het weer helder en droog. Vannacht koelt het af tot 11 graden. Morgen eerst zon, later van het westen uit bewolkt en kans op een bui.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 Ik zie de meest mooie Franses op de boel hoge hakken en ik weet niet wat ik zeggen moet. Ik zeg bonjour mon amour, mademoiselle tu es très belle. En, eh, en zij zegt, je suis Nederlander with DJ Malzo. Je parle un petit peu français, elle est Overlegen lachen. Kan niet geloven dat het echt was, zij de mijne zijn. Ze leken mix van Duits, Axelia en Anouk. Oh, oh, er gebeurde iets met mij. Toen zij zei, je suis Nederlands.